uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In 15 terreurverdachten opgepakt. Dat gebeurde tijdens een grote actie in en rond Sydney en Brisbane. Vermoedelijk tegen aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat. Volgens premier Abbott roept een Australische commandant van IS op... om landgenoten te vermoorden. Australische media melden dat één verdachte... een willekeurige voorbijganger wilde ontvoeren en onthoofden. Schotland bepaalt vandaag of het na 300 jaar uit het Verenigd Koninkrijk stapt. Om 8 uur Nederlandse tijd gaan de stemlokalen open. Morgenochtend wordt de uitslag van het referendum bekend. Volgens de laatste peilingen wordt het een nek-aan-nek -nek race. Het verschil tussen voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid is verwaarloosbaar. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is ongebruikelijk laat geëindigd. Kort na één uur vannacht waren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer klaar met hun debat over de kabinetsplannen. Ruim 14 uur eerder waren ze begonnen. Vanochtend begint premier Rutte om half elf met zijn reactie. Een van de belangrijke onderwerpen is het veranderen van het belastingstelsel. Mantelzorgers krijgen vaak niet genoeg ondersteuning en begeleiding van gemeenten. En daardoor kunnen mensen die bijvoorbeeld hun zieke moeder of buurman verzorgen overbelast raken. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Om te voorkomen dat ze overbelast raken... zouden huisartsen en thuiszorgmedewerkers meer aandacht voor mantelzorgers moeten hebben. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel tegen Paris Saint-Germain. In de arena werd het 1-1. Bayern München won met 1-0 van Manchester City... en Barcelona Apoel Nicosia eindigde ook in 1-0. Chelsea en Schalke 04 kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het weer, plaatselijk nevel of mist. Overdag warm zomerweer. We krijgen veel zon.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 Cause she's wicked, you must call, but you sure won't win no praise. Beware, out there girls, I really want this in the daytime. Oh, Jesus Christ. naast me staat. En als jou de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur.